uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. ABN AMRO heeft twee boetes gekregen voor onregelmatigheden bij het kantoor in Dubai. De boetes, opgelegd vanuit Nederland en Dubai, zijn bij elkaar 1,2 miljoen euro. Uit onderzoek is gebleken dat ABN AMRO-medewerkers in Dubai zich niet hielden aan interne regels over het accepteren van klanten en over het witwassen van geld. Ook werden er ongebruikelijke transacties gedaan. Negen medewerkers van het kantoor in Dubai zijn ontslagen. De relatie met 80 klanten werd beëindigd. De inspectie voor de gezondheidszorg onderzoekt of er een angstcultuur heerst bij het UMC in Utrecht. TV-programma Zembla meldt dat artsen van de KNO-afdeling daarover ruim een jaar geleden alarm sloegen. Volgens hen is de patiëntveiligheid in gevaar. Het hoofd van de KNO-afdeling van het UMC zou mensen tegen elkaar uitspelen. Daardoor zouden artsen en assistenten in opleiding fouten niet meer durven melden. Verder klagen de artsen in Utrecht over de hoge werkdruk, meldt Zembla. In Zuid-Soedan is een vliegtuig neergestort. Volgens persbureau Reuters gaat het om een Antonov-vrachtvliegtuig... dat vlak na het opstijgen in de hoofdstad Juba neerstortte in de Nijl. Er zijn meerdere doden, maar hoeveel is niet bekend. Ook is niet bekend hoeveel mensen er aan boord waren. De berichten daarover lopen uiteen van 20 tot 40. Twee mensen zouden de crash hebben overleefd... maar niks is nog officieel bevestigd. Slachtoffers van misbruik in de jeugdzorg krijgen meer tijd om een schadeclaim in te dienen. De regeling zou dit jaar aflopen, maar wordt nu verlengd tot februari 2017. De regeling is ingesteld na een kritisch rapport van de commissie Samson drie jaar geleden. Daarin stond onder meer dat uit huis geplaatste kinderen niet genoeg beschermd werden tegen seksueel misbruik. En dat de overheid, instellingen en pleegzorg tekort zijn geschoten. Het weer op veel plaatsen bewolkt en in de westelijke helft van het land wat regen. Later ook op andere plaatsen. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad op de A4 Den Haag richting Amsterdam... tussen de knopende De Hoek en Badhoevedorp 6 kilometer. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. Verkeer richting Amsterdam kan het beste omrijden via de A5 en de A9 via Haarlem.